In Den Haag delen boeren kaas, brood en shawarma uit... als goedmaker aan de inwoners vanwege de overlast van het protest gisteren. Ook willen de boeren druk uitoefenen op de Tweede Kamer. Daar is vandaag overleg over het stikstofbeleid. Vannacht bleven een aantal boeren op het Malieveld overnachten. De meeste boeren zijn weer naar huis. De coalitiepartner van de Britse premier Johnson, de Noord-Ierse DUP... wil niet instemmen met het Brexit-akkoord dat met de EU overeen is gekomen. In het conceptakkoord zijn onder meer nieuwe douaneafspraken gemaakt. Noord-Ierland zou erin vallen onder de interne markt waar de EU-regels gelden. Maar de DUP zit dat niet zitten. Zonder steun van de Noord-Ierse partij kan Johnson het nieuwe akkoord niet door het lagerhuis krijgen. Vandaag begint in Brussel een tweedaagse top over de brexit... waar een akkoord moet worden gesloten. De AOW stijgt dit en volgend jaar met 8,3 procent. Dat is de grootste stijging in 20 jaar tijd. Dat blijkt uit berekeningen van ABN AMRO. De stijging is onder meer gekoppeld aan de stijging van de cao-lonen. Die gaan naar verwachting relatief fors omhoog de komende tijd. Of de stijging van de AOW de kortingen op aanvullende pensioenen kan opvangen... is nog maar de vraag. Dat hangt onder meer af van de hoogte van de kortingen. En ook is er in de politiek nog discussie of onnodige kortingen moeten worden voorkomen. Voor de tweede keer in korte tijd heeft iemand zelfmoord gepleegd... nadat het niet was gelukt om 113 te bellen. Dat meldt de Volkskrant. Het zou gaan om een man uit Beverwijk. Hij belde 113, maar het nummer van de hulplijn zelfmoordpreventie is 0900 0113. Staatssecretaris Blokhuis wil het 0900-nummer veranderen. Daarover is vandaag overleg in de Tweede Kamer. Het weer van het westen uit op steeds meer plaatsen droog. De zon kan doorbreken. In het zuidoosten is meer bewolking. En in Zuid-Limburg kan vanmiddag een tijdje regen vallen. Het wordt zo'n 15 graden. Morgen en zaterdag meer buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch 10 minuten vertraging bij Utrecht... en drie kwartier vertraging op de A44 dagen Amsterdam bij Kaagdorp.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 Weet je wat het mooie is van licht? Het kan ook uit. Mag het licht Reclameverlichting, s'nachts nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht. Morgen is er weer een dag om spullen te kopen. Doe het licht uit en kom naar een van de honderden evenementen in het donker.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 Zijn volledig van de in Curaçao We genieten van de zon En de wietrook in mijn long Alright now Ik zie een vallende ster en ik wens Dat je me morgen nog herkent meer nodig Want wat ik heb is goud en laatst werd uit mijn huis gestolen Toen dacht ik dat is gek, maar ik kan het zo weer kopen En laat ik je niet zien, want dan zal ik je moeten slopen Maar even serieus, ik heb gewoon een keus Ik ben in brakke put aan de patido's met een vluchtje En het zand kruipt tussen mijn tenen wil dit nooit in mijn eentje, baby Schat, wat is het waar Als ik dit niet deel met jou Zijn volledig van de kaart Op een strand in Curaçao We genieten van de zon En de wietrook in mijn long Alright now Ik zie een vallende ster en ik wens Dat je me morgen nog herkent stappen in het paradijs Zolang we samen zijn, ben ik de beste versie van mijzelf Ik heb de wijn, je doet de water bij Zolang we samen zijn, ik ken je net maar het voelt goed Dus ik wil gokken op die motion We kunnen skinny dippen, duiken in de ocean Smeren met die lotion Schat, ik ben er gelijk, er zijn geen beren op de weg En al die praatjes van je mag je demonstreren in mijn bed Schat, wat is het waar als ik dit niet deel met jou Zijn volledig van de kaart strand in Curaçao. We genieten van de zon en de wiet loopt in mijn long. Alright now. Ik zie een vallende ster en ik wens dat je me morgen nog herkent.